Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Nu op Radio 501. Geluid uit de bunker met GW Stijl. The game is the en ik dat je toch man. Voor die ritio-praktijk. Ja. Leven die we leiden, kijk me er niet voor aan. Hier om de hoek bij de bakker is het ook te verkrijgen. Ja, Het leren dingen flikken, slikken. Waar we met z'n allen hier op staan te kicken. Nou, moet je kijken, ons beleid maakt is met hun beleid. Dus kijk eens naar jezelf, pik voordat je de vinger wijst. Dat van R. Kelly was er al. Zij staan net zo hard op onze te Sinds de komst van de euro zijn we hier aan het bezwijken. Dus schakelen een tandje bij en slaan koppen met spijkers tegen de boom tot ze neervallen als eikels mijn dress is flex en alle weten hun ex was seks. Met een jongen als mij, we rocken altijd. vandaag dat ze iets wouden. Best keer als ze beer, maar later heb ik wiet wouden. Je griet wou me, na je, ik liet er iets koud, het bevrijdt er. En joh, we zijn er. En ga ook niet meer Pia en Kia. Je ziet ons wel een vis als in een villa. Waar we binnen zijn gekomen via via met de mattie van me. Want ik rol niet met de bier. Jeans is de naam, zie je mij gaan. Jeep, jeep, jeans is de naam, zie je mij gaan jeans. Kijk niet, jou, maar je meid jeans haat niet. Want het is een slecht betaalde bijbaan. Jeans is de naam, zie je mij gaan. Jeans, jeans, jeans is de naam, zie je mij gaan. Jeans, kijk niet, jou, maar je meid jeans haat niet. Want het is een slecht betaalde bijbaan. Ze willen mij overtuigen. Zeg allemaal wat Sunny, maar de helft was ze kan niet, maar die. Ik ben nog lang niet klaar met ze. Willen mijn naam kwetsen, kill ik slecht als dus je denkt dat je goed spreekt. Ben op dreef, heb het bloed heet. Uit het niets bellen ze dat ze zoet van me heen. Of dan toevallig op CD, omdat ze weten dat we vreed. En yo, zegt die mannen nee, jullie weten dat het echt is. Ik rol met dubbel B, of anders met de Renfix. Mijn ogen worden roder met de tijd. Straks willen ze nog wonen in mijn wijk om te zien waar ik verblijf. Zo zie je maar, niets is wat het lijkt. Want dat is een slecht betaalde bijbaan. Jeans is de naam, zie je mij gaan. Jeep, jeep, jeans is de naam, zie je mij gaan. Jeans, kijk niet jou, maar je mij Jeans haat niet, want dat is een slecht betaalde bijbaan. Hoor dat ze beats willen, drie pillen Rita. Alleen raad ik ze rustig aan, naar je Shiva eens. Ze zien me later met die vitamine. Keep it clean, dit is af. Kick, snap, boys op mijn beats brengen swagger Net de tackle in de 16, ontweken Die man wordt vernederd Net de Jantje, die die Scoorde bij je land, en vervelend pret Tempo 92, we geven het je mee dat is een slecht betaalde bijbaan. Jeans is de naam, zie je mij gaan. Jeans, jeans, jeans is de naam, zie je mij gaan. Jeans, kijk niet jou, maar je mij. Jeans haat niet, want dat is een slecht betaalde bijbaan. Is Radio 501, is Radio 501. 501. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, een beetje droog, want we zijn er. Kwart over tien geluid uit de bunker. Ja, je hebt het al gehoord, we zijn natuurlijk al eerder begonnen. Rob wou even een klein beetje van mijn tijd inpikken, maar oké, okay, het geeft niet, weet je. Dat zien we door de vingers. We hebben vanavond lekkere tracks. En we hebben Hero, Zwart-Wit, die komen zo. Maar eerst GW Tank met We Representen. This is a show yeah. yeah, Amsterdam Zuid-Oost, represent GW. Jullie represent samen met Zuidoost. Niggas. Yeah. yeah. Free Gino, free Yeah. Represent Def. This your nigga Represent GB Style. Represent ICE. Uh, fuck the Popo. Represent die hele shit. Check it. Je weet zelf. Geen tijd om te spelen. Speeltijd is voorbij, nigga. Wakker worden. h Kom de wekker zetten, nigga. Dumb school. Check it. Check ja, ik represent mijn hele buurt en mijn buurt is heilig. Vele mensen willen ruimte zorg dat ze zwijgen. MC's willen rocken als meer, maar dat gaat niet. EW-tank is van de straat en ik blaas hier Zorg dat ik het breng als hij het kan en jij het kan Dan weet ik dat ik het ook ken Ik spit wat ik voel, de shit is cam cam Dit is H-Town, what the fuck Amsterdam? Nee, dit is H-Town We rollen met die echte mannen, niet met fake clowns Alleen met die echte mannen We komen knallen als we knallen moeten Geef me een mic en ik breng het feestje hier in de tent Voel me, ik steek het vuurtje op het wordt weer lekker warm, man in de lucht, niggas. Het wordt weer zwaar knallen. Zie hem stallen, genieten en shit. ook een bier en shit, nigga, we chillen hem dik, zeg. Yeah, we zijn gekomen om te chillen. Maar voordat ik moet gaan flowen, wil ik smoken en drinken. Nou, ik ben en de Rover. Ze willen alles van me weten sinds ik ben gekomen. Ze zullen me nooit vergeten. Amsterdam Zuidoost, je weet wel wat dit is. Free Gilo en de rest van de clip, nigga, we brengen die shit. En ik rap, dus ik stress niet. Noord, oost, zuid, west, ik heb mijn connecties. Ik was te zeggen dat ik vaker moet rappen. Nu ben ik vaker in de studio met hardere teksten. We rappen zijn de blok, jullie weten het ook. Mijn niggas geven geen fuck, dus fuck de popo. Ik moet de blok op en iedereen die ziet wat ik doe. Het is wel fucked up, maar niemand die heeft iets om te doen. Ik maak money op de straat, ik stap terug in de boel. En hey, ze geven me haat, want ze weten niet hoe het moet. Het is de buurt wat we rappers zijn, voor geen weet tot aan grenzen. Iedereen doet mee wat ze kennen. Het is de buurt wat we representen. Van geen reet tot aan grenzen. Iedereen doet mee, we representen. Het is de buurt wat we representen. Van geen reet tot aan grenzen. Iedereen doet mee wat ze kennen. Het is de buurt wat we representen. Van geen reet tot aan grenzen. Iedereen doet mee, we representen het. Yeah. Yeah. Amsterdam Zuidoost. Represent G-Stone. Je weet dat ik represent samen met Zuidoost. Niggas, yeah. yeah. Free Gino, free Just, free Dolce Yeah, represent Def. Tessje niggas Stilo. Represent GB <laughs> Style. Represent ICE. Fuck the popo. Dit is Radio 501. Is Radio 501. is deze samenleving? als ze me vragen om mijn identiteit op te geven. Voel dat ik moet overleven. voor als ik zie hoeveel erop op wilders hebben gestemd. Werkgever of docent, de rechter of een agent. Ik voel me niet veilig meer. En niks is heilig meer in het land waar je alles dropt. In het bejaardentehuis, ze maken een vast Van West tot de meer. Stichtingen krijgen subsidie voor jongeren, maar nakken die نوصل نوفن الدقي فراد حمد حامد مركوش سخندف فور ماروكانا مساحل كابا لي مفهوم بطنا باردي تزي كلو مناني فيلوسوفي خميكس مدروس نسبيو خرافي اي مغربي كيسيء السمعه ديال خوتو اولا حاسبنا عايشين غا هكداك باش نموتو تعرفو هو وامثالو سبب المهانه ديالنا تخيل مغاربه بلا اسلام تعرف الهضره ديالي كاين انا struggles سينا ديفا life man niemand brengt me eten dus wie ben jij om over mij te spreken Waarom judge mij? Waarom, waarom, waarom, waarom judge mij? Uh, die strokers in mijn leven, niemand brengt me eten. Dus wie ben jij om over mij te spreken? Uh, uh, Waarom judge mij? Waarom, waarom, waarom, waarom judge mij? Sip a glass of water as I'm thinking how it started. Cold hearted people calling us retarded cause we smarter. Being foreign is harder cause y'all don't understand. We came here to do good but getting dealt bad hands. Who am I? I'm a man trying to stand for my rights. But here my rights wrong. Left side, no honor and pride. That's no dignity. Instead of helping me, they be kicking me. Just playing around, pancake flipping me. We don't even notice how they're trying to change who we be. Politicians blinding us, they don't want us to see Cue verdad sempre lo che nascondi Mas mundo cunato di Halloween del mondo sapestamente Non tin rispetto fa nos gente Ora nos virano sgomma Nanta dan los corriente Non comprende che è gente innocente io soy Geïrriteerd want het leven hier is echt niet zo mooi Rare struggles in het leven niemand brengt me even Dus wie ben jij om over mij te spreken Waarom judge mij? Waarom, waarom, waarom, waarom judge mij? die struggles in mijn leven. Niemand brengt me eten, dus wie ben jij om over mij te spreken? ah. ah, ah. Waarom judge je mij? Waarom, waarom, waarom, waarom judge je mij? Simpel leven is het moeilijkste wat er is, of is het moeilijkste wat er is. Simpel leven, dus geen rimpel. Moet even een stapje doordenken. Komt er money op mijn pad, dan moet ik ervoor. En is money over bullshit. Green is de doelwit. Ik doe dit voor mijn madre en voor wie de true is. Nigger wordt niet commercieel, ik hou het op roots als mijn history. is niet beloofd. Daarom blijft het een mysterie. Wat ik hier zie zijn mensen die Hitler reïncarneren. Is Pim, toen en nu geen die het wil proberen. Dus blijf leren van mijn leven. Zo minotak samisabi. Minotak moro moro die wan misak samisabi. in het leven en niemand brengt me eten. Dus wie ben jij om over mij te spreken? Waarom judge mij? Waarom, waarom, waarom, waarom judge mij? leven, die struggles in mijn leven. Niemand brengt me heden, dus wie ben jij om over mij te spreken? Ah? ah, ah. Waarom judge je mij? Waarom, waarom, waarom, waarom judge je mij? Na de struggles in het leven, niemand brengt me heden, dus wie ben jij om over mij te spreken? Waarom judge je mij? Waarom, waarom, waarom, waarom judge je mij? Ja, die strook is in mijn leven. Niemand brengt me eten, dus wie ben jij om over mij te spreken? Ah, ah, ah. Waarom judge me? Waarom, waarom, waarom, waarom judge me? Nigga, this is Groundhog Day. Back to buying coaches. I'm ill. No doc, no diagnosis. No cure. I smell fear. Nigga, my eyes don't cry. My heart's so cold. Let's play, let's make a deal. Nigga, sell me your soul. Got a fetish for the guns, calico drums. Rap my Lansky, steady counting my ones. Death Dilla, Heron, Meth dealer, Top Billa. Point blank, I'm that nigga barrel smoking, fiend smoking, rims poking. Out on that 550 bench, bitches open. Inhale, exhale, feel a different high. Andrew McQueen shirt and jeans, this a different fly. Presidential time, nigga, watch the roller shine. No need for pens or paper, this is what's on my mind. I don't think you should play, boy, boy. I don't think you should fuck with me, with me. I'm shoot right away, boy, boy. Find out when you run up on me, on me. I'm riding with that K boy, boy. I put that on my dead homies, homies. I it right away, boy, boy. Find out when you run up on me, on me shot me, I must have bled out my conscience. Good play, boy. I bang that thing at you like Bronson. I feel for you niggas, I'm back now. I told you pussy niggas 03, I don't back down. Me still a rookie, now I'm more like a veteran. I bet your iPod is full of niggas I'm better than. Magician, I make rams turn to cash. Kush turning to hash, head turning to ash from a bum nigga to class. That's me in a nutshell. Run tell, I did it. Interrogation hours go on, I won't admit it. Got cash coming out of my ass, I'm so compelling. These niggas act hard, do you hit them? They start telling. Just you play, boy, boy. I don't think you should fuck with me, with me. I'm shoot right away, boy, boy. Find out when you run up on me, on riding with that boy, boy. I put that on my dead homies, homies. I spread right away, boy, boy. Find out when you run up on me, on me. Yeah, yeah, yeah. Now what they gonna say this time? Huh? That nigga fit five out of five this year. He on it. He on it. I'm your favorite one day and then you just turn your back on me. Huh? Don't try to get back down with niggas. You gon' see shit shift. Cause I'm on. These niggas got sucker traits, man. I'm watching them. It's unbelievable. Unfucking believable, man. So you mean to tell me motherfucking goat you got. Eight years straight. And then niggas gonna act like the gift God giving me is gone. Time to get you, Time to get, this is that time, time to get, time to get, time to get paid. Now I'm in the limelight cause I rhyme tight. Now uh. I'm in the limelight cause I rhyme tight. Uh. cause I rhyme tight. Now, now I'm in the limelight cause I rhyme tight. Time, time to get paid. Time to get paid. Time, time to get, time to get, time to get paid. Money, money, money, money. If this, if this, if police, are killers, but the jail's full of snitches. A dollar ain't got a thing to do with riches. They cheese. Now I got pictures of what a bitch is. Got a cool gorilla, star tickets like roaches. Put your legs out when I through. I play chicken with a Mack truck. Y'all motherfuckers with a bin move. I swam waters with great whites. Y'all motherfuckers with a bin chew. I hustle with vultures late nights. Y'all motherfuckers with a bin fool. Fuck around these schools. Try to walk around in these shoes. See the shit I saw growing up. Then maybe you can take a peek at these fool. Niggas fantasize about the shit that I do daily. Like these rappers rap about all the shit that I do really. I'm like, really, half a billion, nigga, really. You got baby money, keep it real with niggas. Niggas ain't got my lady money. Watch the phone, don't step on our road. Bad enough, you let you step on our glove when my nephew die, Daddy bad, niggas Christ, i my uncle sad. Nobody call the cops, my uncle blessed. don't feel like I relate to know my uncle's bread. Bow down, for the main homage. Don't spill hate, all of my garments. Talk our song, fuck your fresh. Headshots, nigga, fuck your best. Fuck the pig, no punk on my phone. Peace star, cause you know a nigga just went in. Part of the motherfucker, let these niggas know who I am. Yeah, I'm about to go ham. Part of the motherfucker, let these niggas know who I am. Yeah, I'm about to go News like what I've been through, chapter 5 of the book of thugs. 1999, 2000, new millennium marching forward. All aboard, city destroyed. Any nigga that thought decoy, we the niggas you can't avoid. Boy, Kijk goed voor wat je kiest, G. Ik kies voor peace, G. Misschien een beetje street, zie. Mij op straat voor geld zonder wie, Geef mij euro's, denk je dat iemand mij iets gaat geven? Als ik moet eten, stel je voor. Dagen zonder eten en je ouders zijn vermoord. De rebellen zijn gestoord, waar leven we voor? De beelden zijn hardcore, realiteit. Dat is een woord, dat is een feit. Ik kom op tijd, dus morgens is het einde, want ik ga door dit het einde? Is dit het einde? Is dit het einde van de wereld? Is dit het einde? Is dit het einde? Is dit het einde van de wereld? Is dit het einde? Is dit het einde? Is dit het einde van de wereld? Is dit het einde? Is dit het einde? Is dit het einde van de wereld? geld, geweld, een wil voor paniek. Dit is een wereld vol met haat, dat is wat je hier ziet. Voor degenen die kijken, kijken, maar doen niets. Probeer dit ontwijken, want ze willen dit niet zien. Steek je kop in de grond, want de feiten zijn te pijnlijk of moeilijk te begrijpen, maar het kost ons een kop. Is dit ons einde, is dit ons lot? Vechten om geld, soldaten bepakt op een tocht. hoe niet er morgen komt, want de bommen gaan los. Ik hoop dat dit inslaat als een bom, want wanneer je slaapt komen mensen om. Van de honger, de dorst of een kogel door je kop. Het is fucked up dat de oorlog in Irak door de olie komt macht en geld, geld en macht. Kinderen zonder moeders, moeders zonder vaders. Wanneer eindigt deze dagen? Is dit het einde? Is dit het einde? Is dit het einde van de wereld? Is dit het einde? Is dit het einde? Is dit het einde van de wereld? Is dit het einde? Is dit het einde? Is dit het einde van de wereld? Is dit het einde? dit het einde? Is dit het einde van de wereld? Slapen is het einde, zal hij verschijnen? Zullen wij verdwijnen? Door onze fout, deze crisis kent geen pauze. Jouw vertrouwen, waar ze op bouwen. Check stappen, waarom zou ik stoppen? Leven zoals ik, wordt lastig blijven klokken. Je knokkels worden blauw, maar je gaat het zeker redden. Voor jou hebben, mensen niet remmen, maar blijven denken. Is dit het einde? Is dit het einde? Is dit het einde van de wereld? It's still a banger, it's still a banger, it's still a banger from the widow. It's still a banger, it's still a banger, it's still a banger from the widow. It's still a banger, it's still a banger, it's still a banger from the widow. Dit is Radio 501. Is Radio 501. 501. She know how to dance. She do what she want. She ain't got no man at all. Said she not a groupie and she is still a span. I said, girl, if that's true, then I'm gonna let you know the plan is you should go and bring some partners through. Let's chill after the Super Bowl. Super Bowl, maybe me and you can kick it for a few after them Packers lose. Here, lizard, lizard, lizard. Uh. Took my black card out and slid it. Told my crew that it's time to get it. Black and yellow crime scene. Take just so you know who did it. Got a clip and you could fit it. Never on no bandwagon. So if you bet me, bring my change and a couple rubber bandwagons. Pants sagging. Chick you having? She nicknamed me the dragon. Cause she know that I spit that fire and my dick so big that it be dragging. Yeah, your missus probably having carpet burns while she grabbing knees red. Look like she been giving head to Aladdin. Why they rap? rapping, cause it's a rap. You cannot like Cooper, but don't get slapped. Never seen losers in yellow and black, and they call them the Packers, cause they is gon' pack. Know what I mean? Tola Green, Bay gon' be the losing team. Only thing me and Green Bay got in common is the green. That's so Say that she a model, <laughs> and she know how to dance. She do what she want, she ain't got no man at all. Say she not a group and she is still a stain. I said, girl, if that's true, then I'm gonna let you know the plan is you should go and bring some partners through. Let's chill after the Super Bowl. Super Bowl. Maybe me and you can kick it for a few after the Spit this just to be like I told ya. Steelers win, stole that game over. Then I room skirt in the Range Rover. Hmm. Package just got signed like solar. Front page, Steelers stealing your exposure. Murderer fam, never get closure. Why my money stay hot as a toker? Cause I got as much drive as a chauffeur. Ha, chick straight up out of plate, boy. Kinda marijuana whip it like a play toy. Elliot with the internet cake, boy. Matter of fact, you ain't on my rap radar. I'm too dope, boy. Get cash, you can get back and just let me get that. My whip fast when I whip past, got them breaking their neck. You can call it whiplash. Pull the jeans low, frappuccino cappuccino, cause she be creaming when I touch. Never been ready, my hustle game heavy. I bet your dreams to get too crushed. Can't rock with chameleon now. Oh, he be singing way too much. Well, I'ma keep singing, so you keep commenting and swinging on my nuts. Hold up. Say that she a model and she know how to dance. dance. She do what she want. She ain't got no man at all. Said she not a groupie and she is still a stan. I said, girl, if that's true, then I'm gonna let you know the plan is you should go and bring some pot the stool. Let's chill after the Super Bowl. Super Bowl. Maybe me and you can kick it for a few after them Packers lose. <laughs> oh, love, man. Uh, Cooper. Hey, I'm dropping this anyways. No matter what the outcome is, I'ma drop it anyway, just to keep it real, man. I said Steelers was gonna win, and if they lose, then I'ma take it like a man. Pause. But uh, I know they won't lose. Don't make me look crazy out there. Look Chameleonair.com. Chemo Lash, you dying. Said that she a model and she know how to dance. She do what she want. She ain't got no man at all. Said she not a groupie and she a still a stand. I said, girl, if that's true, then I'm gonna let you know the plan is you should go and bring some partners through. Let's chill after the Super Bowl. Super Bowl, maybe me and you Yeah. What can they yeah. say now? Yo, I'm such a sight to see. I turn a hater to a Taurus. The way I order rose, I turn a waiter to a florist. Ferrari lifestyle, that mean I'm living fast. On the road to riches, you don't slow down, you give it gas. 25 is what they couldn't see us living past. We was broke, just want someone to give a cast. Obama on the wrist, presidential rollie. Beverly Hills copping. I ain't Axel Foley. I'm just a young nigga moving like a California. Word to Proposition 19 in California. I go from zero to 60, a couple couple seconds. She go from sober to tipsy and get naked. Me and Game, the old 10 Crockett and Tubbs. Uh-huh. Trey said he gon' meet us on the block of the club. Uh-huh. You heard you wrong, but instead of a Benzo, get rid of your friendzo to ride in this Enzo. Yeah. Lifestyle. Tell the I'm sorry. Hasn't been What can they say now? That Ferrari. Yeah. say now? Yeah, Ferrari lifestyle, got my daughter iced out. Every time she turn her head, beams from a lighthouse. Now them haters wiped out, cause my spider piped out. Tell them Lamborghinis and Astons, lights out. Me and Fab, never them niggas you might doubt. All we do is ball like we grew up in Mike's house, sipping on spades and gooses. Everything in my garage on trays and deuces. Meet Mr. 011, new edition, I call it Mike Bivens. GPS get lost trying to follow me to my crib, and I'm about my business. I pull up at a light, they like, what is this? It's my chick shit. I'm in that big shit over there at the Walsh. And soon as the water dry, I'm going straight at that Porsche. Turn a back into a corpse. Me and my Maserati got a divorce. Yeah. That Ferrari lifestyle. on say now? That Ferrari lifestyle. Calculators on side, passing it on What can they say now? I've been knowing Fab since we was both catching cabs. And he was getting off bags on Nostra Ave. My New York hood pass, cause we was running through Brooklyn. He got on first, the next year they let the crook in. Then I put a crook in the neck of hip hop, pulling corks out of sham. Horses in the wristwatch, did it damn. Young stunner, young gunner, blowing tropical thunder out the Rari all summer. Right, right me say now that Ferrari lifestyle. Tell the leaders I'm sorry. Passing at 100 all. What can they say now? Tell him the king is back, my nigga. They like Trey, where you been? Niggas acting like I went away. Here not, bitch, I'm still a king. Check the resume. Asshole, till they bury me or I get sent away. Falling off, don't apply to me. I'm thinking 10 a day. Anyhow, anyway, niggas out here acting gay. Point them out, line them up. Bet they ain't gon' play with Trey. 9 11 flowing panoramic like you been away. Locked the work inside the murder van, and that shit went today. Tell the that the truth is undisputed and I'm nothing less. Yellow stones ballin' like I'm Kobe when I rip the whisk. Bitches out here hoping for a trick. My pocket's out of use, I keep it G. Like my nigga Chris and hit him with the deuce. Fuck him, I got some with a bunch of ass, skinny waist. About to catch a case the way she beat my dick up with her face. Ain't no use of making plans with me, she know I'm here for six. On another note, where them haters at? I'm here to flex. How they talking guns with a pistol and a couple purple beans, bitch. I'm talking Armageddon shit. They issued the Marines. the Marine. Ain't gonna be no chance you bout to go to sleep. Hit you where you're breathing, and you're feeling shit. like Miami Heat. Like young, where you been? Niggas acting like I got ghosts till I came back in that black on black phantom ghost, looking better than Picasso. Y'all should frame me, killing niggas, Kunta Kinte. Y'all should hang me. Rap game fucked up, but you can't blame me. See them come, see them go. You know how the game be. Snowman's back, back. youngie too wild, had to switch it up, man. Niggas tryna steal style. Anyway, anyhow, my steering wheel's black and mild. Lick your bra back that ass up, think I'm juvenile. My leather too soft, just like Wayne and Baby Ask me what I wanna be, so that bitch ATM. Dream was to turn my whole block into a CVS. Can't trust them bras around the way, them bitches DVS. Drop it in, watch it make a circle like a DVD. 62 or 125 five, half a quarter key. Rap game fucked up, but you can't blame me. Seen them come, seen them go. You know how the game be. Snowman's back young you too wild. Had to switch it up, man. Niggas try to still stop. Anyhow, anyway, a snitch is born every day. Best thing to do is get your money and stay out the way. Hustler of the year, damn right. Let's be very clear. With me selling bricks to rocks and stones, now it's Belvedere. Posted on the block with the choppers, guess it's vodka now. Hard slowed up, niggas switch, playing soccer now. Do it for the killers and the dealers, know you heard of me. Young came back to to say today. See the urgency. Rap game fucked up, but you can't blame me. See them come, see them go. You know how the game be. Snowman's back. Yo, you too wild. Had to switch it up, man. Niggas try to steal style. Rap game fucked up, but you can't blame me. Seen them come, seen them go. You know how the game be. Snowman's back. Young, you too wild. Had to switch it up, man. Niggas try to steal style. Rap game fucked up, but you can't blame me. Seen them come, seen them go. You know how the game be. Rap game fucked up, but you can't blame me. Seen them come, seen them them go. You know how the game be. Rap game fucked up, but you can't blame me. See them come, see them go. You know how the game be. Snowman's back. Young, you too wild. Had to switch it up, man. Niggas try to steal style. Yeah, y'all already know what time it is, man. We told y'all you can't ban the snowman, up. man. Hey, we yeah. do this, homie. I keep yeah. trying to tell y'all, man rap do what we does, homie. Rap game fucked up right now, nigga. Stay in your lane, nigga. We invented this shit, nigga. Rap game Hey, yo. Hey, you know what time it is, man. The return of the snowman, man. Man, it's all red on the track, man. Y'all know how to do, yeah. But you can't blame me. Y'all niggas must think it's a game, homie rap game fucked up. Best album of the year. Seen yeah. Yeah real. Nigga, fucked up, but you get it. We back, baby. Get yeah. Rap game fucked up, but you can't blame me. Seen them come, seen them go. Yeah. You know how the game be. Yeah. goddamn shit. Ja, ja, welkom, welkom. Had ik net al gezegd. Je hoort nu Rap Game Jay's, Young Jeezy en Trade True Rap Game. En ja, die papjes die zijn net aangeschoven. Zwart-wit. Stel je even voor, ouwe. Stellen jullie jullie voor. Dit is Zwart-wit Manolo. Dieter to the I, DIG. Fano, NICK. Oké dan. Een hele formatie, man sterk oh. Kiro. Ja, man. Ik heb eh, gezien, jullie hebben veel, eh, veel werk eh, hebben jullie verricht, man. Vind je? Ja, ik heb genoeg op die website. Ja, een paar Meld... mixtapes. Een mixtapes, ja, toch? Iedereen doet zijn ding. Solo tracks. Ja, ja, ja. Goh, iedereen doet zijn ding, man. We zijn gaande gewoon, man. Papping en zo. Iedereen doet zijn ding. NICK is erbij gekomen sinds kort. Aha. Ik ben zelf al lang met Nick bezig. DIG is er ook bij aangeschoven. Ja, zo gaat het tegenwoordig, man. Oké, weet je, we gaan... We komen zo terug. We gaan gewoon meteen even een lekkere track voor jullie draaien. Zodat die mensen ook eventjes weten wie we zijn. Of Precies. Heb je nog zelf eigenlijk eh, iets dat, je dat jullie graag willen als eerste? Waarom gewoon eventjes? Ja, waarom? Ja, laat waarom luisteren. Ja, waarom? Ja? Waarom? Waarom? Waarom? Lekker warm, lekker warm binnenkomen toch? Oké, oké. Okay. Chill. Zwart-wit, baby. It's a bird! No, no, it's a plane. Track of Waarom zou ik jou moeten volgen? volgen? Dat niemand heeft deze jongen zo gemaakt. En waarom zou ik jou moeten volgen? volgen? Want vroeger werd de naam alleen maar gehaald. Vragen ze de boy om die dingen. Maria kan vinden. Colombiaanse money komt op een joint tot de killer. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat doe ik niet aan mij. Op de Sommige van mijn punchlines zijn simpel. en de aanrader bestseller en de winkel. Nu al 13 jaar, een hele grote naam. Ik ben al heel vers, maar moet ik verder gaan? Ik heb mijn bitches in de bek voor een bekkie. Laat mijn ballen hangen, skinny shit, bitch, baggy. Money on my mind, want bitches willen mijn cash zien. Veunen in de achterbak, heb vermogen happy. Waarom zou ik jou moeten volgen, volgen? Want niemand heeft deze jongen zo gemaakt En waarom zou ik jou moeten volgen, volgen? Want vroeger werd de naam alleen maar gehaat Nu vragen ze de boy om die dingen Waar hij je kan vinden Hoe die aan zijn money komt of een jonko te killen Nee, nee, nee, nee, nee, nee Daar doe ik niet aan mee, nee, nee, nee, nee, nee. Volg ons maar, ik heb het niet Twitter Volg ons of blijf op de bank zitten In deze game snap dit dan Dit is wat witte En haten heeft geen zin Nigga Net als haten op je moeder Of je broeder Snap je doe de song Want ik ben de boom Voor als de puntje bij de paaltje komt Dus neem zwart-wit maar makkelijk, dan wist ik welke toon het zou zijn. Respecteer de mening van een ander, maar zelf hoef je me niks te zeggen. Ben een jonge man apart, beter gezegd dan binnen vette. Mijn werk is om lijnen met in te zetten. Dit is die echte acte, verbonden met het ene wat mijn leven redde. Een levenskenner, karakters gezien ego. Wist Het leven is een bitch, ze diepe dik. Salve, guiar, muito fé. Ja, ja, zo. Waarom hij is. Ik persoonlijk vind hem hard. I Man. Lobby man, lobby. Hoe, lobby hoe is die track tot stand gekomen ten eerste? Zijn concept? Mijn concept, man. Ik was gewoon in de studio toevallig weer zoals we dagelijks doen. En eh, ja, ik was gewoon aan het denken. En ik had opeens, eh, ja, waarom zou ik jou moeten volgen? Waarom, waarom? En op een gegeven moment zei ik van, ga verder met dat refrein, ga verder, ga verder. Toen was het hele concept tot stand gekomen. Beat gezocht op Soundclick, snel gekauwd. Hoe lang? Hoe lang was ik? Waar ik er bezig mee was? Anderhalf, anderhalf uurtje. Anderhalf uurtje. Heb ik mijn first nog erop gegooid kunnen ze het eh, de track weer boren. Ja, ja, en die waarom? Hoe eh, die inspiratie uh, die daarvoor, waarom, zeg nou, Kijk, gewoon, ik ben nu persoonlijk ben ik al vanaf mijn zevende bezig, weet je. En in mijn, ik ben al merendeels al gewoon bekend. Hij is ook al, we zijn algemeen al bekend. We hebben onze eigen site, het is vanaf januari echt tot stand gekomen. En we zijn ook al twee jaar gewoon bezig. Wat is die site? Dat is www.zwartwit-music.nl Oké, ja, je weet. mensen checken, ja, blijf die shit checken, man. Schaande, man. YouTube, eh, wat is die van jou? Kan eh, even kijken. Eh, YouTube, uh, Manolo ZW. Dat is hem. En die van mij is Find Your Music. dan kan je gewoon tracks vinden van ons. Jullie hebben jullie nog ja. socials netwerk of wat dan ook? Uh, ja man, Hives, Twitter, sowieso. Dat soort dingen allemaal op de site. Via de site kan je alles, vinden. Onze Hives, Twitter. Linkies. Van de site zijn allemaal linkjes. Naar Hives, naar Twitter, naar YouTube account. We hebben ook nog een Twitter. Dus dat is uh, Music ZW. -huh. Kan je ook ons volgen. Dat zijn wij gewoon allemaal in één. Als je geen zin hebt op, om, om zeg maar personeel te zoeken, snap je? ja, ja, ja. Die snap ik, die <laughs> Oké, ik, wie ben jij ook weer? Ik ga je even kort voorstellen ook voor hoe je zeg maar in zwart, zwart-wit bent gekomen, zeg maar. Ja, kijk, ik ben uh, Staat voor eh, Dominican International Genius. Oké. Ik uh, rap al sinds mijn dertiende. Ik ben nu 26. Ik begon eerst met kleine rap battles. Ging op zich best wel goed, maar ja, ik ben jong, dus ik ben alleen maar bezig met chillen en school en dit en dat. Dus ik liet even los. Rond mijn negentiende begon ik weer een beetje eh, weer aan mijn muziek te werken. kwam ik in een groep eh, Cold Case, Squad En eh, ja, het ging goed. Twee jaar lang samengewerkt, optredens gegeven, overal hier en daar. Netjes. daarna ja, is de groep uit elkaar gegaan door een paar domme dingen, maar... En toen ja, heb ik een half jaar lang eigenlijk niet veel gedaan aan mijn muziek. Ehm, Hoe kwam je die man tegen? Ja, ik kwam Manolo tegen de buurt. We samen wonen, kwam daar opnieuw wonen. En eh, oh, ja. we hebben een track gemaakt samen ja, die track sloeg wel aan. En toen hebben we nog twee, drie tracks erbij gemaakt. En het klikte gewoon. En toen, ja, sinds eh, twee jaar zo ongeveer zijn we al eh, bezig. Oké, okay. N-I-C-K. Ja, ja, ja. Ja, ja. zelf al een paar jaar bezig. Zelf solo Hoor hem wel. Ga verder. Nee. Uh -huh. Het ging wel goed, maar ik klink uit het waar. Dus ze zijn verder gegaan met z'n drieën. Ja. En nou, toen begon, ik solo te gaan, Dan nog ik DK eigenlijk. Eigenlijk uh -huh. uh, ja. Shout-out naar DK ook. Sowieso in de studio gezeten. Werken, werken, werken, eh, werken. Ja, precies. En eh, Ja, toch. Ehm, hebben jullie ook optredens eh, vaak of regelmatig? Of... Tegenwoordig staan we even stil, omdat we veel bezig in de studio zijn. Maar het is allemaal gaande, het komt eraan, het komt eraan. Ik ben persoonlijk ook bezig met mijn album. shout dat naar Beats trouwens, uh, ben ik ook te downloaden. -huh. Eh, wat nu bezig is, dat ik gewoon mezelf een beetje aan het pushen ben om een lijn te brengen en daarna mijn mannen te brengen. Dat is mijn doeleinde gewoon mezelf op een lijn brengen die gewoon hoog is, wat op goede kwaliteit. Oh, zeg je nou gewoon op radio dat je solo wilt gaan? dat bedoel ik. Dat is, dat is het. Dat is het. Dat ons Je snapt mijn punt. Ik bedoel, van toch, ik wil het gewoon brengen op een kwaliteit, op een lijn dat gewoon goed is. Dat iedereen het gaat loven. Iedereen die dingen gaat liken. Gewoon, die mixtapes zijn al hard. Mensen geven al lobby's. Dingen worden gewoon op één dag die love tape. Hoeveel was die in één dag? Die love tape is in één dag 310 keer gedownload. Snap je? in één dag. En dan hebben we niet eens zo'n grote naam, hè. Dus laat ah. staan. Ja, laat staan. <laughs> ja, als die wordt gedownload, dan heb je sowieso niet voor niks gedaan. Maar ja, alleen maar eh, liefde voor eh, de mensen die naar luisteren en het downloaden. ziel in. Dus ja. Verleden, ja. Daar doen we het voor, toch? Klopt. Mhm, ja, gelijk. Die props, die, moet je, die doen het toch goed, dat harde werk, zeg maar. Toch. Maar haters hoort er ook bij, ja. Ja, haters, natuurlijk. Die, die aan de ene kant haalt die naam toch wel een... verkeerd. Dus snap je? Genoeg kan haters, maar dat eh, maakt niet uit. Ja, man. Weet je, we gaan nog eentje draaien voor jullie. Ja. Noem maar wat op. Eh, ja, die, die, eh, ja, die 7 uur mixtapes. Nou, maar ze kan het niet vinden, vind ik wel even een classic. Om echt te draaien 501. Ja, dat, dat is wel zo. een eentje waar je zegt van, hmm, die is hmm. nice. Ja, man. Zit feeling in. Shout-out, Shout-out naar DI, je weet zelf. man, hij die nice. Zwart-wit, Je weet zelf. Kondig hem maar eh, zelf aan, hoor. Ja, man, dit is zwart-wit. En eh, je gaat nu luisteren naar DIG's, kan het niet vinden. Faantje. ze een leuke meid, maar ieder vraagt maar kijk. Maar kijk, ze heeft nog niks bereikt. Zonder dat ze door had, werd ze in de zij. Genomen door een pink die nog niks had bereikt. Misschien dus ze met hem mee dat hij goede praatjes had. Zonder te beseffen dat hij er al had gemaakt. En alle momenten werden zwaarder, omdat hij alles van de haal afgepakt. Harde leven, de ziel en de trots. Alles ging fout, alles was opgefokt. Ze wou dat ze terug kon in de tijd. Toen alles nog flex was en nog geen gezeik. Was in de buurt, het heeft te lang geduurd. Voordat iemand door had dat ze werd verhuurd. Zelfs in de eigen buurt, dus daarom zeg ik je. Pas op voor die loverboy. Ze gaan het niet vinden. Met de liefde krijgen in het leven weer op ons omslaan. Ze gaan het niet vinden is zo fout en is het zo zwaar. Omdat ze niet weet wat ze moet doen. Die vieze oude pimp gaat lijken voor poen. Ja, wat moet ze doen? Wat moet ze doen? Ze kan me niet vinden. Ik denk dat ik even in het leven die lopen we soms laat. Ze kan me niet vinden. Waarom gaat hij zo fout en is het zo zwaar? Omdat ze niet weet wat ze moet doen. Die vieze oude pimp gaat lijken voor poen. Elke dag hoop ze dat het niet zo blijft. En dan komt hij de kamer binnen. Zegt die bitch, niet tof, ga geld voor me verdienen. Dus loop ze maar naar voren en sta voor die vitrine. Ze is jong en mooi, dus tuurlijk dat ze er willen. Voor 40 of 50 heb je er. Ze gaat kapot van binnen, het gaat steeds slechter. En de momenten die ze heeft, maken kunnen steeds gekker. Ze zoekt naar een uitweg. Maar nee, een uitweg. Maar nee, er is geen uitweg, nee. Koos ik maar weg van hier, is wat ze steeds denkt. als ze weer het bed moet delen met een oude fan. En dat steeds weer elke dag. Voor haar voelt het net als een oneindige straf. Het gevoel dat niemand iets ondergaf, werd alleen maar sterker. Vandaar dat ze alleen maar was sterven. Ze zag het niet meer zitten, ze wou niks meer. Was ik maar dood, dan voel ik niks meer. Dat ze kan niet vinden. Ze kan niet vinden. En waarom gaat alles zo fout en is het zo zwaar? Omdat ze niet weet wat ze moet doen. De je pimp gebruiken voor poen. maar wat moet ze doen? Wat moet ze doen? Ze kan het niet vinden. Met die we krijgen in het leven die lopen soms omslaan. Ze kan het niet vinden zo fout en is het zo zwaar. Omdat ze niet weet wat ze moet doen. De vieze oude pink gaat lekker voor poen. Maar wat moet ze doen? Wat moet ze doen? Dit is Radio 501. Verstandig zonnen. Voldoende bewegen. Gezond eten. Op je gewicht letten. Matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen. Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. Ben jij een fashion victim? Of maak jij fashion victims? Door een bondkracht te dragen veroorzaak je ernstig dierenleed. Wasbeertjes zitten vaak dagenlang gevangen in een klem, zonder eten en drinken. Dat doet pijn. Soms knagen ze van ellende hun eigen poot door. Denk na. Kijk op bondvoordieren.nl. Wist u dat dit jaar al meer dan 100.000 dieren bij stalbranden zijn omgekomen? Een stal vol kippen, koeien of varkens hoeft in Nederland niet beter beveiligd te worden dan een loods met wc-rollen. Vindt u ook dat dieren, net als mensen, bij brand een kans moeten maken en gered moeten worden? Steun dan de actie Brandalarm van Wakker Dier. Dan slepen wij betere veiligheidsvoorschriften uit het vuur. Steun de actie Brandalarm op wakkerdier.nl. Uh, Zwart-wit, Manolo Future NICK door jou. mijn handen, in mijn haar, telkens weer denken aan haar. Al ben ik geen kapper, ik kan niet zonder haar. Baby, ja geloof me maar, ik was hier en jij was daar. En als je me nodig had, stond ik altijd voor je klaar. En zeg geen nee, want we zijn nu uit elkaar. En ik laat nog steeds een traan en ik kan je niet laten gaan. Daarom zeg ik, baby, hoe kon het nou zo lopen? Dat we uit elkaar zijn, want ik voel nog steeds de pijn. je was Je kon alles van mij krijgen Toen liep je gewoon bij me weg En dit is mijn laatste woord wat ik nog tegen je zeg Ik voel de pijn Moest het nou zo zijn Dat mijn hart gebroken is En dat ik jou telkens weer mis Baby hoe kon het nou zo lopen Dat we met elkaar zijn Want ik voel nog steeds de pijn Ja, ja, door jou. Dat is ook wel een pakkende track. Kom die, hoe kwam die tot stand? Liefdesverdriet of ehm, wat? Ik ga eerlijk zeggen, als ik eerlijk ben, was het gewoon... Het zat in mijn hoofd. Ik heb het niet eens meegemaakt of zo, maar ik voelde het wel. Ga verder, oh, ga verder, ja, ik weet niet, maar ja, door jou, ja. Het, door, eh, door jou, maar nee, maar <laughs> no, de nee, nee, nee, niet door jou, maar het, gewoon staan, gewoon ja, vaak uit elkaar geweest en zo, met ex en zo. Het in mijn tekst zeg ik drie jaar, maar het waren eigenlijk twee of één jaar. Maar ik vond het gewoon allemaal lekker klinken en het was een beetje mijn gevoel. En daarom is deze track zo eh, ontstaan. Oké, eh, leggen jullie ook vaak gewoon, ja, het moet wel eigenlijk. Ja, echt tuurlijk, emoties natuurlijk, erin, emotie. Als je de love tape luistert, dan zie je ons elke emotie, qua liefde en ook niet eh, qua alles. Qua stress. Alles komt eruit. Qua alles schrijf het weg. Alles komt eruit, alles komt eruit. Oké, dus de eh, dagelijkse dingen zijn eh, wel jullie inspiratiebronnen? Ja, ja, ja. Het is niet dat wij dingen gaan verzinnen of zo om het mooier te maken. Af en toe dikken we het wel aan. Ja, dat, is één ding wat zeker is. Maar het is niet van... Uh... Ik weet niet, telefoons in de buurt. Ja, ik hoor het, man. Ja. Ik heb geen verbinding om mijn baby, dus... <laughs> ja. Dus ja, dat is door jou, man ja man, dikke, dikke Even kijken, welke draaiden we daarvoor? Uh, even kijken, ze kan het niet vinden. Ze kan het niet vinden, dan moet je bij DI <laughs> wezen, bij mijn G. Ja. ja. Ja, nee, kijk, de track is tot stand gekomen. Ik heb ook een eh, andere track, die heet Haar Leven. Die heb ik eh, gemaakt voor een meisje die vroeger op mij op school zat. Die is ja, het slechte pad opgegaan. En ja, ze heeft een overdosis, zichzelf een overdosis drugs geven. Aha, overdosis. En ja, door, door dat heb ik eigenlijk een soort eh, deel 2 ervan gemaakt. Maar die eerste is meer gericht naar haar, maar deze is ook over haar. Alleen het staat meer open-minded gewoon voor... Eh, het vervolg van dus. Aha, ja. Maar, ja. Eh, eh, wat, eh, wat zijn ten eerste de plannen? Wat, wat is de bedoeling met dit? Jullie werken natuurlijk naar de top, weet je, maar wat zijn de, dingen die jullie het eerste echt gaan doen? Het eerste dat we gaan doen is alle tapes die nog in de studio ligt uitbrengen. Daar is één van Eng, dat is mijn solo tape. Dan komt er nog één tape met NICK, dat heet Hartslag. Sowieso. Daar komt het, ze hebben niet genoeg van DI. Er komt eh. nog de album van uh, Fano terecht, maar hoe die album gaat heten, weet ik volgens mij zelf ook nog niet. Heb je er een naam voor? Nog geen naam voor. Dan gewoon lekker optreden, promoten zoals nu bij de radio zitten. Gewoon een beetje ons ding promoten en kijken hoeveel shows we kunnen pakken in het jaar. Ja toch, dus op de, op de site zijn jullie ten eerste ook te boeken toch? We zijn, eh, Er staat er nog niet, aan, wordt upgrade, Want de e-mail is net, net in de lucht van ons. Maar binnenkort staat er gewoon info over boekingen en noem maar op. Eerst geven we jullie een voorproefje wie we zijn, hoe we zijn. Ja, toch noem die site maar nog een keer op. Want dat is www.zwartwit-music.nl Ja toch, daar kunnen jullie de mannen vinden. Vragen, ten eerste ook op de Babbelbox nu kunnen de vragen gesteld worden. En eh, ja, op de site natuurlijk. Mhm. Dus zo zit dat. Zo zit dat, Dan wil ik nog eigenlijk een kleine shout-out doen naar Sander Loos, ook uit Horen, mijn beatmaker. Voor mijn tape eng. Dus die wou ik ook even erin. <laughs> oh, dat was hem al. <laughs> dat was hem al. Er zijn nog meer shadow, maar die komen later wel, man. <laughs> Oké. Er zijn nog genoeg, man. Genoeg die love voor zwart-wit hebben, gelukkig. Oké dan. Ja, toch. We gaan gewoon nog even een lekkere track draaien. Je weet wel, niet te veel praten. Ja. Gewoon doen. Luister dan. Welke, welke? Eh, welke, welke, welke, welke jongens? Welke zullen we erin gooien? heb hier baby deel 2. Ja, dat is weer zo'n gevoeltrek van ons. Dat is gewoon weer zo'n lekker dat je gewoon moet zitten met je vrouwtje. die hij moet deze aankondigen. Hij doet het refreintje weer. Mr. Sangbar. Baby deel 2. Zwart-wit met baby deel 2. Radio 501. Zwart-wit is de move, man. fly summer is. All my babies fly. All baby is fly. Hey. Eh, mijn baby heeft stijl, mijn baby heeft klasse Mijn baby draagt van die Louis en die Gucci tassen Mijn baby weet wat ze met me doet En de boys in de hoed, dus de tijden liggen goed Radio 501 501 voor de lobby, seks zonder connie, hersens voor de money, shoppen voor de hobby, lust voor de trobby, dat is mijn baby homie. Het is geen spel zoals Monopoly. Ik ben een bad boy, maar ik ben geen Tony, mijn baby. Want jij bent mijn lady, mijn alles. Mijn nummer 1 wifi, yeah. En dat moet je weten. En hoe vaak heb ik je nou gezegd dat jij de waarde bent? En hoe vaak moet ik je zeggen dat we zijn voor stem, mijn baby? Yeah we hebben mijn leden. Yeah. En hoe vaak heb ik je nou gezegd dat jij de waarde bent? En hoe vaak moet ik je zeggen dat we zijn voor bestemd, mijn baby? Yeah, want jij bent mijn leden. Want jij weet wat ik weet en jij bent mijn leden still hustling. Wait just Ik moet jou hebben, want jij bent nog present. En niemand die twijfelt, want baby, je ken maar De boy die verwendt je. Ik moet je nog zeggen dat als ik slaap, het liefst naast je wil liggen. Want jij bent de reden dat ik niet stil wil zitten. En dankzij jou begrijp ik nu de liefde. Dat je nu begrijpt dat ik altijd bij je blijf Baby, jij en ik zijn samen beter dan Bonnie en klaar. Ik hoop dat het duurt voor een eeuwigheid Ik kan niet zonder jou, dus schat je blijft bij mij Want jij en ik horen samen te zijn En als ik me niet goed voel, ben je mijn medicijn Dus blijf bij mij, blijf bij mij En zeg dat je blijft voor altijd hoe vaak heb ik je nou gezegd dat jij de ware bent En hoe vaak moet ik je zeggen dat we zijn voor bestemd Mijn baby want jij bent me leden, yeah. En hoe vaak heb ik je nou gezegd dat jij de ware bent En hoe vaak moet ik je zeggen dat we zijn voor bestemd Mijn baby, yeah Want jij bent me leden, yeah Wat ik kan kijk me en rij me, kijk me en kijk me in leven, de lijven. Chick, ik weet niet wat het is, maar je maakt me crazy. Eerste klasse shit, van deze chick die is aan reden. Kom, shoot maar dan en ik wil kennis met je maken. Praat de taal van de liefde, laat me kennis met haar maken. Always stunner, baby lijkt op een Barbie. Je gaat als met me mee als ze me als aan de kant zien. En vaak heb ik je nou gezegd dat jij de ware bent. En hoe vaak moet ik je zeggen dat we zijn voor bestemd. Mijn baby, yeah. Want jij bent mijn leden fucking thinking nothing, said the chat about it, man. Then if I'm thinking second, that we shine for the stand. Chat in Malaya. Then if I can think it nothing, said the chat about it, man. Then if I can think it second, that we shine for the stand. Chat in Malaya. And if I can think it nothing, said the chat about it, man. Then if I can think it we Ja, dat was Baby Deel 2. Zwart-wit nog steeds bij Radio 501. Hier nog een banger van de mixtape, 7 uur mixtape. Omdat we doof zijn. Het is dubbelzinnig, maar we zijn doof. Hi. Let's go. Ah. ah. Waarom moet het zo gaan? Waarom moet het zo zijn? Waarom moeten mensen haten? Waarom? Omdat ze weten dat we doof zijn. Weten dat we doof zijn. Weten dat we doof zijn. Weten dat we doof zijn. Waarom moet het zo gaan? Waarom moet het zo zijn? Waarom moeten mensen haten? Waarom? Omdat ze weten dat we doof zijn. Weten dat we doof zijn. Weten dat we doof zijn. Weten dat we doof zijn. Ah, ah. Veel mensen haat op zwart-wit. Ik weet waarom, omdat je het niet zomaar soms flikt. Ik spit dit in, ik doe dit. Terwijl de mic overhit. We zijn zo sick, ja, je weet me dit. En jij, nee, je bent geen tegenstander. Een neppe MC van de lage landen. Wanna be brain wat blijf je bouwen? Ik spuug zoveel hier, neem even shower. Voor je dubbelzinnige shit, je weet het ouwe. Paar jaar in de buurt en alsof we hard ouwe. Ik snap je niet, nee ik snap je niet, yeah. Waarom moet het zo gaan? Waarom moet het zo zijn? Waarom moeten mensen haten? Waarom? Omdat ze weten dat we doop zijn. Weten dat we doop zijn. Weten dat we doop zijn. Weten dat we doop zijn. Waarom moet het zo gaan? Waarom moet het zo zijn? Waarom moeten mensen haten? Waarom? Omdat ze weten dat we doop zijn. Weten dat we doop zijn. Weten dat we doop zijn. Weten dat we doop zijn. Ze weten dat we doop zijn. Punchline, silence crack. Junkies staan in de rij en hebben de cash. Jullie zitten in de auto, hebben al de weg. Ben op de A3, ik ben altijd weg. Snap je dat? Je mag je de hardste voelen. Ik ben een chefkok, weg met die ratatouille. Ik ben geen rattenman, ik heb een stappenplan. Gooi om je bij een LP, maar dan achterlangs. Je bent een bitch, grote jongens zijn achterbaks. Ik ben geen hef Veun in de achterbak, ik wil niet zeggen dat vader was dubbelzinnige shit klinken als ah. stolen van de Waarom moet het nou zo gaan? Waarom moet het zo zijn? Waarom moeten mensen haten? Waarom? Omdat ze weten dat we doop zijn Weten dat we doop zijn Weten dat we doop zijn Weten dat we doop zijn Waarom moet het zo gaan? Waarom moet het zo zijn? Waarom moeten mensen haten? Waarom? Omdat ze weten dat we doop zijn Weten dat we doop zijn Weten dat we doop zijn Weten dat we doop zijn ik hoor veel, maar ik zie niks. Die mannen die doen niks. Proberen te komen, maar kunnen niks doen. Want ja, dit is zwart-wit. Check dit, we doen dit. Jullie harten doodpik, Want we brengen het zo doof. We maken jullie doodziek. Boy, jullie zijn nog lang niet klaar voor deze shit. Boy, lyrica gezien lig je in je kist. Boy, zwart-wit is de shit alsof je dat niet wist. Boy, dus fuck niet met de boys. Anders ben je weg, boy. Je weet het, maar gaan jullie lullen, want je kent de farmers en de boys uit Amsterdam dus aangenaam Ja, keer doet het zwart weer je weet nog niks Het is de manier hoe we zitten en we maken hits Dat je mannen doen, stoel, maar ze doen geen moord Zeg maar even eerlijk, ze waarom moet het zo gaan? Waarom moet het zo zijn? Waarom moeten mensen haten? Waarom? Omdat ze weten dat we doop zijn, weten dat we doop zijn, weten dat we doop zijn, weten dat we doop zijn. Waarom moet het zo gaan? Waarom moet het zo zijn? Waarom moeten mensen haten? Waarom? Omdat ze weten dat we doop zijn, weten dat we doop zijn, weten dat we doop zijn, weten dat we doop zijn. Female. CoastToCoastMixtapes.com. Uh, oh. yeah. Uh, die track van net was even aangekondigd voor de drie formaties, de vier baddies of hoe ze ook heten. Yeah. Daar ging hij naar uit, dan yeah. weten jullie dat ook. Thanks. Fijntje. Uh ah, -oh. Ah, uh, ze niet, zet je rechterhand bij je hoofd. Mannen worden boos van me blijven dood. Punchlines zijn zo nice en gratis. Geloof zijn doof van ja, dit. Weet wie de naam is, kleine haat is en hypocrieten. Een begeleidende woordenschap met wat synoniemen. Yes, meer swagger dan Kenny. Leef in de soundtrack en meer de type van Kenny. Honger, waarin wil je zijn? Zoals de waar je eigenlijk een zietje kan niet zijn. Zoals mij, niet schrijven als mij, niet rijmen als mij. En ook al was je me net, niet blijven als jij. Yeah. Uh. Ah. the <laughs> mixtape. I'm Big Hoi, hoi, hoi, yep. hoi. Salute boy, salute boy. Zet je hand bij je hoofd en salute boy. Niet in het leger, maar wel een naam gekregen. Dus laat haar haat wegen, voordat ik raad moet gaan plegen. Ik heb geen zin om te verplegen. En dat moet je weten. M to the O, blijf maar heten. Terwijl je zit vastgeketen. Je zal me never nooit vergeten. Yeah. M to the O, ah. jeetje. jeetje. Jongen, jongen, jongen, jongen. Shit is hard, hè, nou. Ha. man, we hebben nog de tijd. Ze zijn pas begonnen man, ik denk dat ik niet moet gaan rappen of zo, toch? Nee, nee, wacht man, dit is leuk man beetje de beat praten. Yeah, let's do this. Oh. Now. Ik kom weer van binnen en ik fix de shit. En ik hoef niet eens te zingen, want je weet al wie het is. Ja, ik ben hier en ik kan er niks aan doen, op papier ben ik het hier. Laat me mijn gang gaan en laat al die wekker rappers op de gang staan. We zijn binnen en je weet het is aan. Iedereen is happy in space, alsof je loopt op de maan. Ja, we zijn aan, wat we hier doen gaat je niks aan. Dus fucking dingen op, dan ga je er ook aan. Maakt niet uit wie, het maakt niet uit waar Je weet hoe we het doen, ja we zijn daar Geen doen, geen praatjes, je weet dat ik ze zo klaar Ze willen zoveel zeggen, maar ze klinken zo gaar Ja, we zijn zo klaar Praat stoer, sta ik voor je neus, zeg je ja maar Maar, maar, the fuck man, ja Regelmatig Zoveel bullshit man, ja, rappers tegenwoordig hebben een fucking eh, mixtape, een kleine clipje en shit, denken ze zijn de shit. Kakka. Jongen, wij doen het in fucking 7 uur. Snap je? Wat wij 7 uur doen, doe jij in 7 jaar. 7 jaar? Je weet niet hè. Je, weet half niet wat de power level van is man. Godverdomme. Ze weten echt de helft. Salut. <laughs> Wat is het nou? Salute van eh, Pro? Salut, groet, nee, salut van Groetje Boy. Oké. Gooi je handen in de lucht. Uh -huh. Soldaten <laughs> shit. Soldaten shit. ja. toch? <laughs> ja, ja, Ze hebben niet genoeg. Ja, lekker man. Hé, eh, hey, praat harder. Hé, hey, praat even wat maar laat... ze horen me niet. ik dacht dat ik een uh, stem had of zo, maar... Eh, we gaan hem nu live doen, toch hoor ik? Ja, we gaan, we gaan, we gaan doen, heb ik gehoord, man. Hey, hey, Zwart-wit is de movement, die track is van 7 uur mixtape. Dat is uh-huh. onze intro-nummer ook. Ik hoop dat jullie lachen voor hem en dat jullie dingen, man. Ja toch, dat is wel de bedoeling. Moet wel, man. Anders, anders doen we iets fouts, man. Dan doen we echt iets fouts. Ja, man. Kom maar op. Hold up. Wacht eens even, zwart-wit is de movement, baby. Hold up. Wacht eens even, zwart-wit is de movement, baby. Hold up. Wacht eens even, zwart-wit is de movement, baby. Zwart-wit, ah. we bewegen. Net, net, net, net vers getekend. We brengen rook door je speakers. Nee, man. Kan je overnieuw eentje? Tuurlijk. Tuurlijk. Geluid niet goed of iets? Is iets fout? Ging iets technische storing, technisch. Technische fout? Moet, moeten we nu bellen. En dat nog wel op de radio. What the fuck, Ja. Van Apeldoorn bellen. Ja, Zwart-wit, we bewegen. Ja. NICK, ben net vers getekend. The movement, baby, ik was jaren geduldig. We blazen rook door je speakers, nee, ik voel me niet schuldig. Word gehaat in de buurt door rappers zonder status. Maar wat je hebt bereikt, vriend, dat is matig. En wat we rockers zijn, swag en flow. Brengen de beat zo nice tijdens de show, zwart-wit dat is wat we leven. Alles zelf gedaan, geen moe gekregen. Vele wegen die bestaan naar het paradijs. Drinken whisky zonder water, ijs. Hold up en wacht even. Breng de beat, want zonder mij kan ik niet leven. Wil je train niet komen? Boek ons voor een feestje. Zwart-wit de movement. Yes, we bewegen. movement. Eh. En je weet dat het zo is. Zwart-wit is de movement. En blijf de movement. We brengen zoveel, zoveel en zoveel flows. En jullie willen haten, maar we zeggen zo van. Hold up. Hey, wacht eens even. Hold up. Hey, wacht eens even. Yeah. Ik voel me net de game wanneer ik kom op deze. Te veel teleurstellings Zo denk ik fuck het leven. Met je ik Bonnie en Klaats wil me tonnen geven. Maar tegelijkertijd moet ik naar mijn motto leven. Meer money nemen, maakt niet uit met wat ik doe. Werken of een bolletjes blues. Het leven loopt met de vloek, bewust met alles wat ik doe. Pak ik eeuwige roem, of pak ik maar even loot. Of lokt op als een goen, loop vaker alleen de hel binnen. Ik ken de cel, wat wil jij spitten? Ik roe on stage en ik zit meer lekker. Ik roe mijn nemen, ik doe mijn dingen grew on stage, motherfucker. Dus voor mij hit doper dan powwow. Jongen, dit zijn mijn hitjes. Mijn carrière is de shine voor die niggas. Die niggas weten, ik ben de bright light voor die niggas. We brengen zoveel stijlen, zoveel swag en zoveel flows. En jullie willen haken, maar we zeggen zo van... Hold up. Ik wacht eens even. Hold up. Ik wacht eens even. Mijn niggas smoken koes. Maar ik pak lief van mijn meid onder de douche. Zonder gehoest, snap je douche? Dus je weet wat ik bedoel. Dus liefde voor de poes, vodka met wat juice. Geen mokro, maar ik ben om mijn vloes. Ik ben een Spanjaard zonder gehoest. Niet omdat ik wou, maar gewoon omdat het moest. En shit wordt gepoest. En jouw nekinken verroest. Poes. Oh, dat Wacht eens even. Zwart-wit is de movement, baby. Oh, da, Wacht eens even. The movement, baby. Ai, pak Yeah. Zwart-wit. Yeah. De movement die is er, de movement die blijft er. Zwart-wit is de movement, baby. Je zoekt het, je vindt het, je wilt het, je krijgt het. Zwart-wit is de movement, baby. En draai er niet omheen, want de mannen die zijn heroes. Zwart-wit is de movement, en we doen het al te lang, dus ontkennen heeft geen zin. En zwart-wit is de movement, baby. Mannen die haten, daar hebben we toch niks aan. Zwart-wit is een movement, dus blijf nu stilstaan. Doe je best en doe je ding en vergeet de rest. Want als je iets oppakt, wordt het vaak verpest. Daarom staan we vier man sterk. Ik hoop dat je nu merkt dat zwart-wit stevig staat als een berg. Dus rol mee met de movement en al die andere rappers, we just kill them. <laughs> yeah, we just kill them. <laughs> Zwart-wit, baby. Dik, <laughs> dik. Miggy zegt eh, dikke shit, ouwe. Dus eh, eerste props zijn binnen. Thanks man, lobby, lobby, lobby. Stuur even, een, eh, stuur even een reactie of wat dan ook. Ja, alleen maar love toch? Voor de mensen die gewoon down zijn, sowieso de mensen die down zijn met muziek. Muziek is gewoon een eenheid. En ja, wie down is met onze muziek, ja, is nog beter. Want dat doe je het voor, toch? Zoals ik zeg. Iedereen werkt om iets te bereiken of iets te maken voor iemand die het voelt of whatever. Gewoon dat je kan gewoon relaxen op muziek, toch? Maar ja. Ja, toch. Alleen maar liefde. Alleen maar lobby, man. Deze, kan niet meer zeggen. Deze beat was gewoon gemaakt sowieso om te killen, weet je. <laughs> Hij moest gewoon. Shout-out naar Dre, al ken ik hem niet. <laughs> Ja, man, hefty, hefty. Ja, toch? Hebben jullie, eh, jullie waren de, zo net waren jullie ook nog wat freestyle of, Ik wil wel een eh, murder sessie gooien, man. Let's do this. <laughs> Maakt niet uit wat je gooit, wie begint, weet ik niet. zal even kijken. Ik hoop dat jullie gewoon op die chat gooien. Als jullie het leuk vinden of niet, weet je. Als je nog voelt, ga alsjeblieft naar Radio 501 en push bij de chat je ding wat je erover vindt, alsjeblieft. Of check www.zwartwitmusic.nl wel, wel met een streepje bij, for the music. Hè. Snap je, anders kom je bij een andere site en dan wil je niet komen, vriend. Zo'n middenstreepje. Zo'n streepje kom je ergens anders in Groningen of zo, man. Dat wil je gewoon niet, man. Nou, man. zwart witte Groningen, volgens mij, enige zwart-witte wat ze zien zijn de koeien, man. <laughs> dat is het enige wat ze ook zien. Eh, ja. Ik voel ze niet. Weet je, ik ga even nog één keer even die uh, waarom draaien, want die heeft me wel even aangeslagen. en dan gaan we even een paar beats eh, uitzoeken. Nee, is goed man, ben ik down mee, down, down. Oké okay, dan. Look, it's a bird! No, no, it's a plane. No, it's a track of fish. Waarom zou ik jou moeten vroegen? Dat niemand heeft deze jongens zo gemaakt. En waarom zou ik jou moeten volgen? Want vroeger werd de naam alleen maar gehaald. Ze vragen ze de boy die dingen waar die je kan vinden. Hoe die als een money komt of een joker te killen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat doe ik niet aan mee. Nee, nee, nee, nee, Een opzomming van mijn Porsche zijn simpel. En de aanrader bestseller en de winkel. Nu al 13 jaar, een hele grote naam. Ik ben al heel vers, maar moet nog verder gaan. Ik heb mijn bitches in de bek voor een bekkie. Laat mijn ballen hangen, skinny shit, bitch, baggy. Money on my mind, want bitches willen mijn cash in. Veunen in de achterbak, heb vermogen, happy. Waarom zou ik jou moeten volgen, volgen? Want niemand heeft deze jongens zo gemaakt. En waarom zou ik jou moeten volgen, volgen? Want vroeger werd de naam alleen maar gehaat. Nu vragen ze de boy om die dingen waar hij je kan vinden. Hoe die aan zijn money komt of een joke te killen. Nee, nee, nee. In deze game snap dit dan Dit is wat wit En haten heeft geen zin Nigga Net als haten op je moeder Of je broeder Snap je doe de Want ik ben de boom Voor als de puntje bij de paaltje komt Dus neem zwart-wit hoef je me niks te zeggen. Ben een jonge man apart, beter gezegd in binnen vetten. Mijn werk is om lijnen met in te zetten. Dit is die echte acte, verbonden met het ene wat mijn leven redde. Mijn levenskenner, is gezien een egoïst. Het leven is een bitch, zo diepe dik. make me raining all day. It will never stop. Lord, please take the pain away before I do it myself. And that's not the way to play. I hate this game. So at the start of my day, I pray. I say, dark clouds chasing me, raining all day. It will never stop. And a turning. Dry mouth, chest burning, feeling sick, cold sweat. them. I can't sleep. Bad dreams lurking, searching to attack. Looking for death, take my breath. Cause I'm so easy to catch. Fuck that, I gotta slip off fast. The situation's a mess. I cannot move, playing chess. Feel like the king, but I'm stuck. What the fuck, man, it sucks. I think my luck's running up. Dark clouds chasing me, facing me. I don't know what to do. It's pouring rain on me constantly. My wife is seeing through. But I gotta keep it moving, grooving, losing the option. I gotta keep it knocking, rocking, hopping, or stopping, man man. Gotta be the best like Rocky, man. Confidence, not cocky, man. So why the fuck do wanna stop me, man? Don't know, but I need to move fast and not slow mo. Yo, I'm for real, you should know. My C for weight in the blow. All your cowards the bits. Oh, I'm so opposite of cold. Let's go. And I'ma show you how I do. Be myself and not a fool. Staying cool is part of the game. Believe me, dude. Dark clouds chasing me, raining all day. It will never stop. Lord, please take the pain away before myself, and that's not the way to play. I hate this game, so at the start of my day, I pray. I say, dark clouds chasing me, raining all day. It will never stop. Lord, please take the pain away before I do it myself, and that's not the way to play. I hate this game, so at the start of my Gotta make a change because life is a bitch and so messed up. Love, money, power, respect. What do I want? All the above. Everybody wants that. Some people having it all and take advantage of that and let other people fall. Yo, what's up with that? I'm poor but I got respect. Hold me check, I'm a wreck. It's messing with me, I'm upset. I'm in debt, I think homeless is next. Stacks, I ain't seeing that. So what that threw into me, it put me further in debt. So check it. I gotta do my best all the time, just grinding for mine. all the haters on the sign, blind to them. I don't give a damn about them, that's just I. That's my state of mind. Cause they flippin', trippin', always the same, never different. Skip them, kick them till they're ready to die. They're like a bag of potatoes, it's getting ready to fry. They are dark clouds among us humans, they're destroying our lives life. So what now? It's getting harder to avoid. That's why I'm making noise. Get on my lazy ass like heat missile, search and destroy. Dark clouds chasing me, raining all day. It will never stop. Lord, please take the pain away before I do it myself. And that's not the way to play. I hate this game. So at the start of my day, I pray. I say, dark clouds chasing me, raining all day. It will never stop. Lord, please take the pain away before I do it myself. And that's not the way to play. I hate this game. to me, raining all day. It will never stop. Lord, please take the pain away before I do it myself. And that's not the way to play. I hate this game. So at the start of my day, I pray. I say, dark clouds chasing me, raining all day. It will never stop. Lord, please take the pain away before I do it myself. And that's not the way to play. I hate this What up, baby? All right, I see you, my nigga. Let's go. take yours. yours. I'm hood, fuck a gun, I break jaws. Oh. Understood, it's nothing to bang for the cause. And I should, cause you frontin', bang with the force. Rats playing in the walls, uh. cats playing in the halls. Uh. But niggas know, after certain hours, stay indoors. uh. I'm not responsible for what I might do. Yeah. What might Somebody stop him. But for that, it's too late. I gotta eat. You ain't. You straight. I ain't gonna take it all today. You can say what you want, but y'all know the truth. X is a beast in the streets and the poof, nigga. God. rap, I'm here to kill it. Uh. Reinstate the boom rap, I make you niggas feel it. Oh. And most these niggas fear it. Let me pop it off and blam it. And how we spaz it out like you watching Animal Planet. What? Now let us unload the bricks off. Niggas is pissed off. The stage too crowded, throw the bitch off. And I'm about to turn the switch off. To the goons, of hand pick them and they stick them. Ha ha ha, stick them. You better tuck in your shine. as prime grind. Them niggas is back. i gonna kill them in black. Now feel us one time, see how we got them following suit. Forming one line until we force these niggas to scatter. Soon as I bust mine, bust rhymes. I ah. constantly fulfill filling them with heat like an all spill in the street. See how we killing them, peep how we drill them in their head with a caseload and bang them. They don't really know. Hang them. DMX en Buster Rhymes. Y'all don't really know. Lekkere plaat, lekkere plaat. Hey mannen, zijn jullie klaar ervoor? Ja man. Ja, man. Zeker weten, zeker weten. Uh-huh. Aha. <laughs> Gooi iets man. Zwart-wit hier in de boot. Ze gaan even wat bossen. Ja. Ah, oké, let's go man. Ik hou het biggie, dus fuck skinny. Aangenaam, is je boy Manolini. Want ik draag de gele trui, was de kleur van een Lamborghini. Dus ik hou het vest en ik doe mijn best om iedereen in te halen. Ik wil de top halen, ik mag never falen. Want ik maak stappen vooruit, want ik wil mijn money, cash in mijn buit. Dus ja, geef mij zo beschuit. De motto ik luid, over en uit, van gooi hem in en ik gooi hem uit. <laughs> Oké, yeah, um, check hem, yeah. Ik geef een woordenschat groter dan de meester. Jullie zitten hier in de klas, maar ik ben de meester. Ik ben een bedweter. Ik wil niet bettelen met mannen. Ondertussen ben ik kalm en jullie willen me rammen. Ik snap het, maar achterlangs kom ik achterbaks. Want ik ben sneller en die rappers willen checken, maar kunnen de status never handelen. Dus we grabbelen met ZW, de movement. Nikkers worden post, want we groeien. We zitten zelfs op Twitter, meid zitten te diggen. Ze vragen om de boy hoe we rollen. What's good met de nigga? want iedereen is schade. Niemand wil gaan praten, want iedereen loopt met Gucci en iedereen heeft status. Snap het? En ik ga het overnemen aan die Want we, zijn fly en komen hard dit als PI. Want het is vaantje, ik wil niet eens gaan praten. Later, halle de makers. Luister, nu weet je echt wat ik doe. En ik weet niet wat ik doe. Dus waar moet ik daar naartoe? En soms bos ik een show. En soms pakken we optredens. Maar dat is gewoon hoe we dan leven. Een echte Amsterdammer met trots in mijn hart. Eén ding is zeker, ik heb liefde voor mijn stad. Niet bepaalde manier van braggen en boosten. Ik in de show en Gappie jij host hem. Een echte Amsterdammer, die hij pakt hem over. En ik kan niet freestylen, maar die hij pakt hem over. Ja, yeah. en dan kom ik er verbinden, meteen een freestyle. Hoef niet eens na te denken, ja, yeah, let's get fuck, wow. Fuck een nigger op en de nigger is de back. En eigenlijk heb ik geen woorden voor mijn raps. Dus fuck iedereen die stoer doet met zijn raps. Want het is alleen maar rijmen voor de rest. Is het nep en wack en alles wat je zegt echt, is toch niet echt. Dus ga dan niets toe doen terwijl je in al je tracks niks zegt. En ik ben zo terug als de malle, dus jongen, respect. die in de lucht alsof je zegt, what the fuck is that? Yeah. Even een andere beat, Een andere beat, want uh, jullie, jullie rappen die shit gewoon. Ehm, convulsive therapy, part we put it on the game. Okay. <laughs> Punch it. Fuck them. Everything Um, yeah, yeah. Jongen, ben een baas met de Z, wil niet rappen. Jullie zitten daar, zitten met woorden, maar ik kom met letters. Ik zeg het, een van de beste. Vroeger Rotterdam, Kruiskade, Wilde Westen. Wou niet met ze testen. Nu is het Amsterdam, de stad van de grachten. Ik geef jullie kaarten, ik ben de harte. Ik ga jullie schoppen en jullie zitten te wachten. Tot mijn mannen komen met vlammen, net een aansteker. Lammen het aangeven, ik wil de baan breken. jullie komt eraan, laat hem aangeven. Ha, en je dat Jullie zitten daar in de koude waar we te slaan. En dit gekeerd zonder bij bij. Ik weet niet wat het is, alles is oké. Ey, zwart-wit is bij 501. Ik weet niet wat het is, maar jullie hebben ook geen probleem. Dus luister naar ons. Ik weet niet wat het is, maar dit ik even binnen ons. Ik weet niet, maar we houden het even onder ons. Shows, de tape komt eraan. Die IG zegt, what the fuck is de naam? Ze willen zwart-wit horen, dan geef ze dit. Ze willen lullen over dingen, maar ik zie ze niks. Dan kom eventjes en zeg me dan hoe die tory zit. Zwart-wit voor je neus, nigga, ja dat zegt iets. En ik hoef niet eens te flowen of te zingen of te rappen. Kan niet eens zingen, maar als ik het voor je moet gaan zetten, dan is het opletten. Dan let maar even op, want het is damskool. ja, we stijgen naar de top. Ey, ja, ik geef er nog één. Shout out naar Radio 501. En je weet, ja, deze shit is hard. Zwart-wit, drop die freestyle at the spot. Ik hoef niet eens Spaans te droppen, want dat is lastig. En de boy is geboren in de jaren 80. Dus dat wil zeggen dat er kennis in de bolletje zit. En ik een bolletje hebben, en ja, heb je dan iets? Ey, dan breng het even naar me toe. Op de radio, dan drop ik een freestyle. Jij wilt het op YouTube. En ik ga zo smooth dat je dan denkt van, wat wil je nou droppen? What the fuck doet die jongen man? down. Hey, zwart-wit, man. Freestyle, man. We hebben nog oh. gebieden, hoor ik Mag je nog één keer voor ons? Dan gaan we dit afronden. Ja, ah, mijn swagger ken je wel, of je kent hem niet. Mijn luxe ken je wel, of je kent hem niet. Bubble bad polo in een fucking super sweet. Dus ik ga hard, ja, à in mijn trainingspak van Barça. ¿qué te pasa? Ik ga hard ja, nigga hou je vast ja, cash money voor kompas En dit is 2011, je weet ja. Gooi even nieuwe, een nieuwe. nieuwe. Laat me hem lekker openen. Laat me mezelf even voorstellen. Radio 501 ZW, het is Vaantje. Zeg maar als je het voelt. Zeg maar als je het voelt. Skippen. Ga eens verder. Ik ben net even met Nukkel, man. Sorry, Spijt me, man. Wow, hey Vaantje. Ja. It's supposed to be our shit, though. But, uh, mooi Um, dit is de de versnelling, de stelling van helle zoekdekking, De voorspelling dat je je leven zoekt naar je ketting. Geen gekke flows, het werk in de ergste spits. En merken niks, ik de shit, verwerk het in mijn merk hit. Je doet heilig terwijl je niet in de kerk zit. Je bent degene op wie we bangen, bitch. En je merkt dit wie aan het werk is. Vertel me shit, want nu weten ze wie er damage is. Met z'n klik, zwart-wit, breng die shit van zwart naar wit. Lastig maar aan en je weet dat ik hard ga. Mannen worden boos, want ze weten dat we zwart zijn. Zwart zijn, wit zijn, mannen willen kijken, maar ze kunnen niet begrijpen. Deze boykie blijft hem rijmen met wat feiten. Heb die kijkcijfers al lang in de bek. Ben bekend op de maat en deze boykie is perfect. Van de maat tot de tonen, niet te geloven. Ik kijk naar de boys, ik zie allemaal klonen. Fuck you, je weet dat ik doper kom. Ik moet ah. je snorlex eetje op, net als Pokémon. <laughs> Ah, ah, bitch, je kent de label, je kent de naam. Je kent de label en de achternaam. Busy boy, dus ik sta nooit stil dus genoeg werk, mentaal sterk. Sowieso, ik leef in mijn eigen tijdperk. Krijzen in de lucht, ja, we zijn in de kerk. Maar ik weet nog niet of je dat hebt gemerkt. Zwart-wit, sowieso, à la day aan het werk. Ik leef nog steeds in de tijd waar iedereen afhankelijk is van de maatschappij. Daar kijk, ik kom met feiten in je kijk. En je weet zelf niet eens wat er dan overblijft. Maar kijk, ik zeg het twee keer, dus mic check. En het is nog steeds een dat je weet hoe ik het doe, check. En als je het niet weet, ik eet ze op als spek. En ik ben niet eens dat de meeste rappers deel mee. Gewoon een spek, oké, okay. dan doen we die dingen even verder. Zet het maar op DVD. Dan hoef je het niet te horen, maar dan kan je het ook zien. Je hebt wel verloren ja je ziet Ruud dus niet meer. Je ziet ze niet meer, maar je dacht dit keer. Gaat die fout op zijn flow, maar ik dacht het even niet, niet meer. Dan ga nog een keer, steeds omhoog, dat je denkt. Je ziet hem even lopen, maar je weet dat hij nooit loopt. En nooit doet wat hij zo oog zou zeggen op een die no. hey, ik kan het brengen zoals je zelf zou willen. Maar het is zo lastig, want ik blijf die beat voor je killen. Ik heb honger, ga de aardappel schillen. En kom niet hier om mijn tijd te verspillen. Hey, we flow zo hier aan mijn flow is zo. En ik was er nog steeds praten, dus ze haat het dood. Check dat, ik van mijn brood tot het einde. Ik kom met coupletten voor je als je wil refreinen. Kan ik voor je rappen, maar ik kan ze voor je zingen. En het is wat we net doen met freestyle en we zitten hier in kringen. Dus laat het maar ronddraaien. En als ik zo naar huis ga, dan geef ik box niet zwaaien. Dat is voor Matties, ja, we zijn Matties. Maar check wat we dat doen als je voor krijgt, zo zo'n pakje dat ik dacht van, yeah, zwart-wit man. Oh Ja, Dik, dikke shit, man. Wat, nog, nog eentje of... Eh, we kunnen zo uren doorgaan, maar jullie gaan vandaag niet slapen, mensen. We gaan over de uren draaien. Paantje, gooi jij hem of ik? Gooi een andere beat. Zou gaan zeggen. Zeg. We gaan even kijken wat we in huis hebben. Weezy F baby shit dit man. Voor jou paantje, pak hem. Praat maar. Bow. Okay. Um. Ik kan rocken als mijn vader, rocken als mijn vader. Ik geef jullie refreintjes, jullie zitten daar te praten. Fuck jullie bitch niggers, want jullie doen niet aan zaken. Dus jullie zijn praatjesmakers, jullie zijn praatjesmakers. Oké, klaar met die onzin. Ik ben een baas in de game, weet dat ik hot spit. Jullie zijn nep, kijk cijfers, dat is not bitch. Ik mag niet rappen met scheldwoorden, dus fuck dit. Ik geef je punchlines gratis, je weet wie er aan is. Jullie staan daar buiten spel, ben de basis. Ik geef het als Koeman. Jullie vragen van hoe dan? Ik ben niet eens een pro, want ik zat wel op voetbal. Maar fuck dat, want ik ben ingewikkeld en lastig. Jullie mannen zijn klaargebakken, gestold en afgewassen. Snap het, jongen, ik wil jou even killen. En als ik dat niet kan, dan wil ik chillen op tillen. Maar geen camp, maar ik ben een baus. En ik rap shit voor jullie, maar toch kom ik baus. En laat me keer even komen. Hij gaat hem doden, geloof me, want wij zijn een van de smokers. Ah, mijn is kok, dus ik schep op. Swagger boy, met een tanktop. Maar geen dreadlock, en dat is fucked up. Alles met een hoofdletter, dus maar op caps lock. Sorry voor die fout, maar ik ga even door. Zo moeilijk, je weet, want ik ben ervoor. Omdat ik ziek en dodelijk rijm. Ik weet niet wat het is, jongen, maar je weet van mij. Hey, M to the O. En die flow gaat zo. Ik weet niet wat het is, maar ik ben gewoon die Pro. Vraag het aan D.I.G. Don't fuck all die enemies. Ja, je weet zelf en love en rest in peace. Rest in peace, als ik je zeg wat het is. Het is nog steeds wat wit Je weet het, bitch. Nee, we doen niet aan wacht, dit is maar even dat ik wil kloppen. Maak de deur maar open en ik kom weer naar boven. Maar ik moet eens even kijken of ik heb wel zin om te slopen. Of is het slopen, uitsloven? Nee, dat doen we hier niet aan. We komen met die flows en je blijft zo van. Wat is het nou? Is het een freestyle? Of sta je liever in de kou en zeg je wat nou? Wacht je op de bus? Nee, ik dacht het even niet. Ik klaar die klus en denk je van het is aan. Hij van de wit? Nee, we flowen zo en we doen het zo en we doen niet aan. Haten op een beat en op een matinee. Doe je ding dan. En zeg dan, ja, we flowen zo. Zwart-wit 101. Nee, dacht het niet, bro. Dit is 501. En zometeen, misschien als je wil, krijg je er nog één. Een baby is op zoek naar zijn speen. Maar ja, ik wil rennen, maar sta niet op meteen. Want ik ga over je heen en ik doe het zo meteen. Nog een flow dat je denkt, ja die boy spit flames. En ik ben niet eens mijn fireman, damn, het is Damsko. Oké. Okay. Nog eentje en dan gaan we lekker dus afsluiten. Ik hoop dat ik een goede beat nog voor jullie vind. Eh, ja, man. De laatste, de laatste sessie, ja ga even White, gaan. Ik ga even een beetje, beetje denken. beetje kijken wat ik daar in thuis heb ofzo. zo. Hé, hey, gooi hem los doen, Oké. Okay. Check hem. <laughs> Wow. Oké, okay, weet dat ik de hoop was. Jullie haten mij, noemen me een klootzak. Ik geef een grote hoop aan jullie, weet dat ik hoop was. en fuck jullie, want ik weet niet dat er hoop was. ik ben mezelf, 57, 11. Die niggers worden boos en zitten me nu te bellen. Maar net als Daryl ben ik het type van rellen en rennen. En al die niggers worden boos, zien de boy niet versnellen. Ik ben mezelf, fuck jullie, want ik heb niemand nodig. Alleen mijn eigen mannen en ik ga naar de kloten. Mijn moeder ziet me vaak thuiskomen met rode ogen toch ziet ze money. Niet te geloven. Bijna een baas en mannen willen me killen. Maar ik heb scheid aan jullie, want ik doe mijn eigen dingen. En toch kom ik ontspannen, jullie willen met me chillen. Fuck jullie, ik zeg eigenlijk, jullie mogen me billen. Snap het, je weet, ik ben hard, ja. Eet jullie als duo panotti, noem het dan pasta. Spaghetti erbij, nog gehakt, wat een Spanja, jongen. Geef het nu over aan die Spanjaard. Snap eh, Tú sabes lo que hago en lo al revés. Tú sabes lo que soy. Ves. Eso queso ik peso, más dan water. Ik weet niet wat het is, dit is spraakwater. Wat er in me zit, en dit is zwart-wit. Je weet precies, jongen, wat nu op mijn pad ligt. Ik ben flyer dan een cockpit. Ik weet niet wat het is, maar nigga, ja, ik rock dit sowieso zie je die uit die zegt even hey. Vandaag is 501, morgen is het 2d. Wat weet jij van dit en wat weet jij van dat? Even chillen in de studio met mijn gat. Ben ik er klaar mee, dus fuck al die haters op me blijven mikken, maar ze kunnen me niet raken. Dus laat ze verraden, zachter je terug praters. Blazen vervaagd. ze kunnen me niks maken. Dan weet ik dat jullie dat graag zouden willen. Meer dan leugens nodig om mij te kunnen killen. Je wil chef kok spelen, ga de aardappels schillen. Nikke, ik ben in de place, kan mijn honger niet stillen. En ik ben zo real. Hey, yeah, the front, what's the deal? My dick is real, and fucking happy meal. Dit is geen kleine shit, We got the big thing. Dus alsjeblieft, als je me ziet, vraag me on the thing. On the thing. That was het, dames en heren. Je weet wat het is. Voordat ik Echt applaus hierom. nog tijd voor Ja, ik wil nog even een paar shout-outs gooien. Sowieso. Ik, wil, ik, wil jullie ten eerste gewoon eh, eerst vragen van wat zijn, eh, waar kunnen we nog wat, wat valt er nog te verwachten? Hey, uh, kom niet man. man. Dit is pas het begin wat je hoort man. Dit is echt gewoon de basic wat we leggen vandaag. Oké, en dat komt wel hier natuurlijk, hè? Die mixtapes, tapes, mp3's, cd's, wat dan ook. CD's, albums. Oké, okay, binnenkort op de site is er ook een webshop. Daar ze shirtjes bestellen. Oké, okay, shirtjes. Sowieso een link naar 501, niet te vergeten. Oké dan, ja, ja, ja. Oké, geef jullie shout-out. ja, maar iedereen. sowieso uh, shout-out naar mijn niggas van de blok en zo. Dat sowieso. Uh, shout-out naar Jongsta, shout-out naar P2, stiekem. Shout-out naar mijn eigen niggas natuurlijk. Oh. Shout-out naar mijn moeder die er altijd is. <laughs> Ah, die, die, die, sowieso even luistert, je weet toch. <laughs> En eh, ja, shout-out voor de rest van de mensen die lobby hebben. En nu, weet je toch, ik was al op Twitter aan het gooien van check zo meteen www.radio501.nl. En ik weet dat mensen gewoon luisteren gewoon. Dus je hebt toch, ook lobby voor jou dat je luistert. Ja, toch. geef me nog even die applaus. Ik wil nog een shout-out ja, geven. Nee, of wil jij een shout-out geven, Dia? Want ik heb ja, een lijst. Ik heb gewoon een mixtape, een shout-out gemaakt. Ik heb een mixtape qua shout-out. Die playlist tot 20 loopt die volgens mij. Ja, maar gewoon shout-out naar iedereen gewoon die down is met ons. Shout-out naar Kree, Richie, Mario. Gewoon heel lawless. Shout-out gewoon naar Radio 501. Yep. Sowieso. Doen dingen goed. Ik heb sowieso denk voor deze kans ook om hier te kunnen komen en shit te kunnen droppen. Voor de rest, ja, shout-out gewoon naar iedereen die liefde heeft voor elkaar en die down is gewoon met elkaar. En fuck de haters, man. Maar ja, haters moet je ook liefde geven, dus ja. <laughs> Alleen maar liefde, man. Liefde. Dus ik geef zelfs shout-out naar jullie. Aarders, ah, ah, zwart-wit. En ik heb nog een lijstje, man. Mag ik hem even opnemen? Eh, ja, man. Pak hem er even, bij. Shout-out <laughs> naar Lawless, naar Richie E, naar Dere Pente. Uh, shout-out naar Lawless, dat zei ik al volgens mij, sorry. Shout-out naar NICK, shout-out naar Fano, shout-out naar mijn vriendin, shout-out naar mijn baby, shout-out naar mijn ma, shout-out naar mijn pa. En ik dan? Shout out naar DIG. Shout out naar Appy. Shout out naar DJ Every. Die heeft hier ons eigenlijk gebracht. Ik wist niet als jullie dat wisten. funky drums. Sowieso, die man is te gek, man. Die man moet je gewoon. Maar ja, dat komt wel later, man. Ik was shout-out geven naar mijn hele oude buurt, plein. Een beetje hard naar alle Harlem jongen. maar dat maakt niet uit, man. Ik heb wel fuck jullie allemaal dat jullie over mij denken. Ehm, heb ik nog meer shout-out? naar heel Mallorca, man. Dat is mijn roots, mijn, mijn hart, weet je. Daar ligt oh mijn hart okay, op. Heel, heel Dominicaanse Republiek. Voor, uh, het is heel naar nieuws eigenlijk. Twee dagen geleden is er een jongen, of drie dagen geleden is er een jongen door de trein uh, geraakt. Ergens in Purmerend. Klopt man. Hey, eh, was, uh, zoon, was de zoon van een vriendin van mijn moeder. Dus ze waren gisteren naar zijn begrafenis geweest. dus ook vooral die mensen die gewoon nog uh, die ermee, ermee betrokken zijn. Best dan man, gecondoleerd. Ja man, dat is het? Laatste ja, ding, www.zwartwitmusic.nl, streepje ertussen. Wat is jouw hives? D.I.G. The Legend. Ja man, ik ben de nextbest.hives.nl. Uh, eh, Gigaro, hives.nl. Wekko E voor NICK. Twitter, Manolini ZW, Apenstaatje. Ja, man. DIG ZW, laagstraatje. Apenstaatje, sorry man. Du Prins. Du Prins, volgens mij is het Fano Music nu. Ja, man, het Fano Music en Twitter, man. Ah, oké, man. Hij moet, hij moet, er eigenlijk Fano ZW van maken. Ja, man, die man is te gierig om die ZW erachter te zetten, man. cool. Hey boys, sowieso hey, wil jullie bedanken dat jullie zijn gekomen. Een dope show. Dope show. Zwart-wit. Oké, ik ga even afsluiten met een lekkere pok van Slaughterhouse. En eh, ja, tot... Uh, hey, trouwens, morgen heb ik nog met Tobit eh, vanaf 10 uur een show. De openingsweekend, dus ja, de mensen zijn welkom. Yo, peace. You fucking with a killer. I love you, baby. You fucking with a killer. You're so sexy. You fucking with a killer. Lyrical, serial, either or killer. Uh, I'm in love with respect. Switch a nigga up, put a thug in a dress. Chop a nigga head off, pick his head up, turn it upside down, and drink his blood from his neck. Uh, I fly across you with the coupe now. Fire marshal, shut the bitch Fucking with a killer. Take your body, break your body, dump it in the river. Turn myself in, then beat the case for it, then turn around and put I really did it on my Twitter. Uh, I'm a fucked up nigga. Pill popping, everybody fucked up with it. Me and Joey, the cottonmouth kings. Fuck you talking about? Sing. Uh, uh, I'm fucking with a killer. lyrical serial either or killer. First the clouds form, then they darken the sky. Then the heavens roar when a couple of them collide. Then the most toxic rain landed on mine. Caesar than Jesus Christ, the storm arrived. Six foot something and I'm Spanish descent. When I write it's fresh air like my hands in a bit. you about to be lost like you don't know where your manager went. That's just a heads up if none of y'all was planning a fit. I'm from the projects, Grey Goose and Crane on a bench. Mike's hard lemonade to get you amateurs bent from, they don't hesitate to cannon to spit. Stand by the wrong man and watch your thoughts land on a fence. With the voice of the gutter, where your boy serve your mother, and the noise from a plucker put your boy on the cover. We annoy undercovers cause they never put on. We from the hood, we don't snitch, boy, we weather the storm, we some killers. You fucking with a killer. I love you, baby. You fucking with a killer. So sexy. You fucking with a killer. Lyrical, serial, either or killer. I'm coming with flashes to blast your face mask. Bullets flying faster than a NASA spacecraft. Get half your face smashed by the click clack. The impact passing the massive plane crash. The mic minutes the right literature. Rhyme sentence the mic injured your nine ending your life. When it's the prime minutes and time witnessing prime innocent lives kissing goodbye. Picture the eye giving the fuck. The truth walking, walked in the booth talking too often. I put a hot beat in a new coffin. For instrumentals, I dig a grave, then drop so many bars around you when you listen, feel like you in a cage. Nigga styles is sour, you making lemonade. Take a thousand hours to write, our rhymes minute made. Me, Joey, and Joel leave you crippled, motherfuck five cents, but we'll kill you over nickel. We some killers. You fucking with a killer. I love you, baby. You fucking with a killer. you so sexy. You fucking with a killer either or killer. I disagree with my shadow when he got on Twitter. Don't like being followed, so I shot that nigga. A known loner, that's backwards. I'm a loner, that's known attempt to put a coma in a coma. You're looking at the prime suspect with enough stress. If you can give a fuck, then I can give a fuck less. upset with who I struck next, so I set it for success when I speak, cause the big is my next metaphor. Self destructive mixed with light logic. You looking for psychotic, I got it, don't Maybe y'all are retarded, absurd, and I observe while the whole world tries to act reserved. Need an Oscar. I put on an act that's superb. Everybody relax. It's words, maybe it's not. It's gotta be reasonable doubt. Reason don't come out my mouth. I let it come out of her. I'm fucking with a killer. I'm fucking with a killer. I'm fucking with a killer. I'm fucking with a killer. mind still corrupted. rode through the streets to get this money is a must. Can I spread the game like mustard. I never tell lies. All this courage that I muster is meant to survive. All my pain and my stress, yeah, I'm writing it down. Express myself better when I put it in rhymes. Yeah, I wanna change, but I'm stuck in my ways. A bright young dude lost, just running astray. Brain cells burned up I'm smoking that haze. I never really grew up. I got stuck in that phase. All this anger, hatred, stuck in my brain, pushing me to the limit. Just fucking insane. Every Every hater, bitch nigga, stay out my lane. Cause negative vibes just keep coming my way. I gotta stop it, change up, think of the positive. Honest ass, honest ears, stick to my promises. Society's hating on me, so I push him back and take it like a man. Try to drive me, but you cannot catch me. I'm sticking to the plan and never trust a man that wanna test me. The moment I make my step, you won't believe nobody, you can't hold me back. trying Trap me ever since I could walk. I'm fighting back ever since I learned how to talk. you just can't make me fall to the ground. You can't catch me. I'll keep laying it down. Oh, even when I got nowhere to go, you can't push me. I'll keep laying it down. When you're walking down the road that I had to go, you will know why. I'll keep laying it down. There's a sound. I'm Yo, I'm spacing all day, being trapped is what I am. Holland got me messed up, that Amster got me down, but this bastard got a plan. Get my paperwork a little, go back to my homeland where I can walk in white sands. You hear the ocean splashing, in the brain, but here they constantly attacking. Feel like I'm in chains, feel like I'm insane, ready to scream out. Fuck everybody and show my pain, bring the mean out, beam out. If you good at rap, I'd be happy to bring my team out. Like the best barbecue, you going down like the South. Don't give a damn, moving on my own route. What I'm about, fuck y'all, I walk with a black cloud. The rain keeps pouring like the fiends keep snorting. I feel like I'm home alone, but I ain't talking. Haters keep taunting, but they keep falling. While I stay myself, walking tall, no balling. Society is hating on me, so I push him back and take it like a man. Try to trust me, but you cannot catch me. I'm sticking to the plan and never trust a man that wanna test when I make my step, you won't believe nobody believes you can hold me back. You're trying to trap me ever since I can walk, and I'm fighting back ever since I learned how to talk. Ooh, you just can't make me fall to the ground. You can't catch me. I'll keep laying it down. Oh, even when I got nowhere to go, you can't push me. I'll keep laying it down. When you're walking down the road that I have to go, you will not know why. I'll keep laying it down. There's a sound in my soul that try to break down. That's why I'm laying it Dit, dit is Radio 501. Dit is Radio 501. Jouw radio. Jouw radio. Jouw muziek. Jouw muziek. Echte muziek.